7 uur. Door alwegens met het NOS-journaal. Het kabinet stelt de CO2-heffing voor bedrijven uit vanwege de coronacrisis. Daardoor gaan de 300 meest vervuilende bedrijven voorlopig nauwelijks CO2-belasting betalen. Milieuorganisaties zijn verontwaardigd over het uitstel. De CO2-heffing komt er uiteindelijk wel. Het blijft ook de bedoeling om voor 2030 de uitstoot van de industrie met 60% te verminderen. Tientallen lokale CDA-afdelingen roepen de landelijke partijtop op... zich in het kabinet hard te maken voor het opnemen van weeskinderen... uit Griekse vluchtelingenkampen. Een Noord-Hollandse wethouder die het initiatief nam... zegt dat het niet bij het CDA past om deze kinderen aan hun lot over te laten. Nederland weigert tot nu toe om de minderjarige asielzoekers op te nemen. Volgens de Surinaamse oppositiepartij VHP is er gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Zo werden niet overal de juiste stembiljetten gebruikt. De eerste uitslagen worden vanochtend verwacht. In de peilingen staat regeringspartij NDP op verlies... waardoor het presidentschap van Desi Bouterse in gevaar komt. De Nederlandse kustgebieden hebben veel minder last van droogte... door de klimaatverandering dan het binnenland. Dat zeggen het KNMI en de Universiteit Utrecht. Ze onderzochten de regionale gevolgen van de stijgende temperaturen... en de toegenomen zon in de zomer... Aan de kust nam tegelijkertijd ook de zomerneerslag toe. Dat gebeurde in het binnenland niet, waardoor de droogte daar harder toesloeg. 12.000 Nederlanders krijgen van de Belastingdienst telefonische hulp bij hun aangifte... omdat ze door de coronacrisis niet naar een belastingkantoor kunnen. Het zijn mensen die al een afspraak hadden voor hulp... en ook al uitstel hadden gekregen voor het insturen van de aangifte. Niet eerder werden mensen bij hun aangifte door de Belastingdienst telefonisch geholpen. Het weer lokaal kan er nog wat mist hangen. Later vandaag zon. Het waait nauwelijks en het wordt zo'n 23 graden. De komende dagen blijft het warm en zonnig.